is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland heeft zich opnieuw niet weten te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het liedje Never Alone van de 3J's kreeg in de tweede halve finale niet voldoende stemmen om bij de eerste 10 landen te eindigen. In de finale van zaterdag strijden 25 landen. 20 landen plaatsen zich via de halve finales. Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Duitsland waren al verzekerd van een finale plaats. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij de finale mis. Reunion was in 2004 de laatste Nederlandse inzending die de finale wist te halen. Tuinders mogen van minister Kamp voorlopig geen Roemenen of Bulgaren inschakelen. Vier uitzendbureaus hebben aangegeven dat ze genoeg Polen kunnen leveren die hier vrij mogen werken. De UWV gaat tuinders tot 1 juli actief helpen om hen te vinden. Pas als dat niet lukt wordt er een vergunning gegeven voor Roemenen of Bulgaren. De boeren in het noorden van Frankrijk worden zwaar getroffen door de droogte. De graanproductie staat onder druk en ook melkveehouders hebben last van slechte weilanden. De Franse minister van Landbouw heeft steunmaatregelen voor de boeren aangekondigd. Volgende week praat hij hierover met zijn Europese collega's. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil meer zekerheden van het kabinet bij de bezuiniging op de sociale werkvoorziening. Vorige maand sloot de VNG een bestuursakkoord met het Rijk. Daarin staat dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de sociale werkvoorziening maar de financiële risico's moet het Rijk wegnemen, vindt de VNG. De Libische opstandelingen hebben hun interimregering uitgebreid. De vicepremier wordt de vroegere Libische ambassadeur in India... die direct na het uitbreken van de protesten de kant van de opstandelingen koos. Ook zijn er ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie benoemd. De interimregering is het uitvoerende orgaan van de Nationale Overgangsraad van Libië. Vertegenwoordigers van de raad praten de komende dag in Washington met leden van het Amerikaanse congres.